De volledige uitslag is waarschijnlijk rond 7 uur bekend. Het Amerikaanse congres heeft een plan van president Obama goedgekeurd om gematigde Syrische rebellen te gaan trainen en bewapenen. Zo moet terreurgroep Islamitische Staat worden teruggedrongen. In de Senaat was een ruime meerderheid voor. Gisteren ging het Huis van Afgevaardigden al akkoord. Opvallend is dat de democraat Obama de steun kreeg van enkele republikeinse politici, maar juist niet de steun had van enkele partijgenoten. Tegenstanders zijn bang voor een nieuwe oorlog in Irak en zeggen dat eerst landen in de regio meer moeten doen. In een eerste reactie benadrukte Obama opnieuw dat er geen grondtroepen zullen worden ingezet in Irak of Syrië. In Guinea is een ebola-team vermoord teruggevonden. Het team dat de bevolking wilde voorlichten over de ziekte was enkele uren eerder ontvoerd door een gewapende menigte. Er zijn acht lijken gevonden. De lichamen van drie journalisten uit het team zouden zijn geïdentificeerd. Verder reisden er artsen, een priester en enkele plaatselijke functionarissen mee. Er zouden zes mensen zijn opgepakt voor de moordpartij. In Guinea doen veel spookverhalen de ronde over de ziekte. Zo is men bang dat gezondheidswerkers de ziekte juist verspreiden. De politie heeft twee verdachten aangehouden na de mishandeling van een meisje in IJmuiden. Het meisje van 15 werd gistermiddag door twee jongens tegen de grond geslagen en geschopt. Het meisje uit Beverwijk heeft aangifte gedaan, maar nog geen uitgebreide verklaring afgegeven. Volgens de politie waren haar verwondingen zo erg dat ze eerst naar de dokter moest. De twee verdachten zijn een jongen van 14 uit Beverwijk en een jongen van 15 uit Heemskerk. Het weer in het oosten en noordoosten kans op buien.